nieuws van 11 uur. Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. In Brussel begint de Eurogroep over een uur opnieuw met overleg over de Griekse schuldencrisis. Tegen middernacht werd het overleg van de ministers van Financiën van de Eurolanden geschorst, na meer dan acht uur vergaderen. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei na afloop dat er nog grote problemen op tafel liggen die voorlopig niet zijn opgelost. Volgens hem is er een diepgaande discussie gevoerd over de voorstellen, maar ook over geloofwaardigheid en vertrouwen. De Eurolanden zouden meer afspraken en garanties willen dat de Grieken hun beloftes nakomen. Rond deze tijd gaat bij Rotterdam de nieuwe Botlekbrug in één richting open. Het verkeer heeft minder last van de scheepvaart nu de brug in gebruik wordt genomen. Schepen uit beide richtingen kunnen er tegelijk onderdoor. Ook gaat de maximumsnelheid omhoog, omdat er vier rijstroken zijn. Voorlopig is de nieuwe brug alleen in de richting Rotterdam open. De tweede rijbaan wordt eind dit jaar opgeleverd. In China zijn tientallen mensenrechtenadvocaten en werknemers van advocatenkantoren opgepakt. Van een aantal is duidelijk waar ze zijn, anderen zijn spoorloos, zeggen collega-advocaten en mensenrechtenorganisaties. De aanhoudingen begonnen na een grootschalig protest van mensenrechtenadvocaten door het hele land tegen de arrestatie van een collega-advocaat. Onder meer Amnesty International meldt dat na dat protest ruim 50 mensen zijn opgepakt. In Mexico is de beruchte drugsbaas Joaquin Guzman voor de tweede keer ontsnapt uit de gevangenis. Guzman, die bekend is onder zijn bijnaam El Chapo, de Korte, zat in een zwaar bewaakte gevangenis. Hij werd voor het laatst gezien in de buurt van de douches. Er is een grote zoekactie gestart. Om te voorkomen dat hij het land verlaat is ook een vliegveld platgelegd. In 2001 ontsnapte Guzman ook al eens uit de gevangenis, toen in een mand vuile was. Pas 13 jaar later, in februari vorig jaar, kon hij weer worden gearresteerd. Het weer, het is overwegend bewolkt en soms valt er wat lichte regen of motregen.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 En die heb ik het eerste uur al gedraaid met een zwingend eh, jazz nummer. Eh, maar ook Elvis Costello kan, eh, kan heerlijk zingen. En doet dat nu samen met Burt Bacharach. Echt een mooi nummer. Echt een nummer om even wakker bij te worden als je hebt uitgeslapen op zondag.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 Althans, die speelt dat. Het is een Waltz voor Debbie. Even de stoelen en tafels aan de kant. Even een walsje trekken word je lekker wakker op de zondag, toch? Mag je daarna een bakje koffie met een stuk appeltaart nemen. Mag voor mij. voor Debbie, gespeeld door uh, Louis van Dijk. Ja, luisteraars, en als u woensdagavond nou is afstemt op uh, eh, ZFM Zandvoort... zo rond de klok van 10 uur, kunt u genieten van eh, de best summer songs. Want collega Willem Bruist, die gaat natuurlijk weer voor lekkere muziek zorgen. Twee uur lang, tussen de klok van 10 uur s'avonds en, en 12 uur s'nachts... kunt u luisteren naar de best summer songs. Gepresenteerd door Willem Bruist. En ik wens Willem natuurlijk al veel succes met zijn programma. Maar dat gaat vast wel weer lukken. Want dat zijn we van hem gewend. En eh, dan voeg ik er ook een beetje zomertijd uh, aan toe. En dan doe ik dat dan met Louis Armstrong en Ella Gerald. Summertime. these mornings. You gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. Mm, till that morning There's nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy, stay. De luisteraars... Eh, die eh, gek zijn op Dixieland natuurlijk niet vergeten. met de Royal Garden Blues. De Dutch Winkelers Band. De Dutch Winkels Band live. Royal Garden Blues. dit is Robbie Williams met Mr. Bojangles. En het heet dan een jazz Walsh hè? comes and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dog in here? They would travel about. But his dog up and down. edge still freeze. He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see sunlight and drinks a bit. Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, Robbie Williams was dat. Ja, ook Cliff Richard, man eh, bekend uit de popmuziek... heeft zich eh, verdienstelijk gemaakt voor de jazz, voor de swing. I Got You, Under My Skin. Dit komt van de cd Bolden Brass. Cliff Richard. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. And I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you're never gonna win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you, baby, under my sha la anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, and it keeps on repeating in my ear. Don't you know, little fool, you're never gonna win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. cause I've got you under my skin. I got you under my skin. Je zit gewoon onder mijn huid. I got you, baby, under my skin. Ja, sommige mensen kun gewoon achter je behang plakken. Ja, Cliff Richard, die eh, duwt ze gewoon onder zijn huid. Kan ook natuurlijk. Dit is The Third Force met Behind Closed Eyes. de eh, The Third Force. Force, zo moet ik het zeggen. Ik zei het al, en eh, het nummer heet Behind Closed Doors. Nee, Behind Closed Eyes. moet het wel goed zeggen, Duif. Ja, luisteraars, eh, het volgende. zou u eigenlijk een, een, een, een filmpje bij moeten zien, want het is zo leuk. Het is het optreden van Buddy Rich, drummer Buddy Rich, de best drummer ever, voor mij althans, in de Muppet Show. En uh, hij begint te, te, trommelen op alles wat los en vast zit, zeg maar. Op de poppen, op de bloemfase, op de muur, uh, op de trapleuning. Nou, het maakt allemaal niet uit. En eh, dat eindigt dan in een virtuoze drumsolo. When can you do your number? Oh, anytime you want me to, Kermit. Uh-huh, uh -huh. do you need to talk to the band? Who needs a band? Oh, no band? Fantastic. Just you and a drum kit. Who needs drums? No drums? No drums. We just go right into it. You should be doing this on stage. To the stage. To the stage. Stel, je moet het eigenlijk zien. Dit, de, de, de, Beast die zit dan met een hele verwarde kop naar Buddy Rich te kijken... die een enorm tekeer gaat op de drumstel. We hoorden het zojuist leuk. Eh, op YouTube trouwens te bezien. En eh, ja, Buddy Rich eh, voor mij de best drummer ever. hoor. Fantastisch, wat, wat kon die man spelen. de volgende, Brian... Bromberg, Brian Bromberg met Tears... Nou, ik ga er geen tranen om laten. Ik ga ervan genieten. beetje geluk, dan eh, gaat vanmiddag de zon nog doorbreken. En dan misschien nog een beetje eh, op het strand liggen. Vanochtend helaas nog een beetje bewolkt. Nou ja, een beetje, een beetje boel. Ook regenen vanmorgen, ja. Terwijl we toch gisteren heerlijk in het zonnetje konden bakken. Waar zitten we nou met de gebakken peren. Maar mannen, dan kijk je je vrouwtje maar aan en dan zeg je maar tegen je vrouwtje. You make me feel so young. Oscar Peterson, You Make Me Feel So Young. Eh, de volgende is eh, een house eh, with two faces. nee, nee, ik zeg het helemaal niet goed. All About That Bass, zo is het.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 En hij zei me, I tell you this... Landsbergen op uh, I tell you this. wat een virtuoos op dat instrument. Een vibrafoon. Het was natuurlijk eh, Frits Landersberg. Het had in de krocht hier live op eh, een paar maanden geleden. Dankzij Erik Timmermans die dat altijd zo fantastisch organiseert daar. The Old Devil Called Love en Burton. It's that old devil called love again Gets behind me and keeps giving me that shove again Putting rain in my eyes Tears in my dreams And rocks in my heart It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. That devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, then tear me down till I'll be so bewildered. I wouldn't know what to do. Might as well the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again when he sings that siren song. I just got to tag along with that old devil called love. That Old Devil Called Love. Dat was uh, Burton. En we gaan eruit, luisteraars, met Dave Brubeck. Hij speelt That Old Black Magic. Op zijn eigen uh, eh, virtuose manier. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Ik ga afscheid van u nemen. I see fingers up and down. Maar niet nadat ik u nog een hele fijne zondag heb toegewenst... met vanmiddag een zonnetje een heerlijke avond en dan weer een de eh, frisse werkweek. Misschien hebben we wel vakantie. Een hele fijne vakantie toegewenst dan. Mijn naam is Jacques Duif. dit was ZFM en eh, Jazz. Tot de volgende keer. Dag. I should stay but what can I do? I hear your name and I'm aflame with such a burning desire that only a kiss can put out the fire. Cause you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for.